Het telefoonverbod wordt nu een landelijke richtlijn, maar geen wet. Scholen mogen uiteindelijk dus zelf kiezen wat ze doen. Als allebei je ouders dood zijn, moet je niet uit huis gezet kunnen worden. Sommige politieke partijen vinden dat er een nieuwe wet moet komen... om te voorkomen dat weeskinderen op straat staan als ze in een huurhuis wonen. Ze willen dat kinderen tot hun 28ste in het ouderlijk huis kunnen blijven. Het is nog te gemakkelijk om onveilige producten te verkopen via bol.com en Amazon. De Consumentenbond heeft geprobeerd om onveilige spullen, zoals een airco die in brand kan vliegen, te verkopen op de platformen. En ze kwamen zonder problemen door de keuring. En dat moet anders, vindt de Consumentenbond. En vissers in IJmuiden voelden het al aan de netten afgelopen week. Die waren heel zwaar. Er zat dan ook een voshaai in, van meer dan 5 meter lang. En dat is uniek, want het beest zwemt normaal gesproken alleen in grote oceanen, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Het is best wel bijzonder natuurlijk. één keer in de tien, misschien 20 jaar komt dit voor. Wat vind je ervan? Vind je mooi? Ik vind, eh, het, is, het is bijzonder. Het is een vis die, die je eigenlijk gewoon eh, niet vaak ziet. Met hoeveel mannen heb je hem moeten tillen? Eh, als ik heel stoer ben, misschien met, met drie. Maar ik denk dat we een mannetje of zes hebben we wel nodig gehad. Eenmaal uit de netten namen ze de haai mee naar hun bedrijf... waar die nu gekoeld ligt te wachten op een stukje haai bij de aardappels. Het vlees is daar niet geschikt voor. Jammer. Ja, helaas kon je even Ja, nou ja, een keer goed inslag voor de winter. Ik denk niet dat het eh, lekker zou zijn. De vissers hebben de haai aangeboden aan Museum Naturalis. Maar of die hem willen hebben is nog even de vraag. Daarvoor is hij met zijn ruim 5 meter eigenlijk te groot. Het weer, meest droog, veel wind, rond de 20 graden. Vanavond en vooral vannacht gaat het regenen en kan het ook wat gaan stormen.